Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland haalt IS-vrouwen en hun kinderen terug uit Syrië. De vijf vrouwen en hun elf kinderen zijn vanochtend opgehaald uit een vluchtelingenkamp in het noorden van het land. Waar ze nu zijn is niet duidelijk, de actie is nog bezig. De vrouwen waren naar Syrië gegaan om zich aan te sluiten bij de terroristen van IS. Nederland wil ze daarvoor berechten. Buitenlandse toeristen laten Nederland links liggen. Door corona kwamen er bijna 70% minder bezoekers dan in pre-corona jaar 2019. Toeristen die wel kwamen kregen vaak onverwacht te maken met een lockdown. Zoals deze vrouw in december. I'm from Brazil. We come here yesterday. We, didn't know. Our friends tell us everything is closed. And we know... <laughs> Voor hotels, campings en vakantieparken was het vorig jaar op zich wel goed nieuws dat veel Nederlanders lekker hier bleven. Dit jaar wordt wel een forse stijging verwacht van het aantal buitenlandse toeristen. In Argentinië zijn 20 mensen omgekomen na het gebruiken van cocaïne. Die was waarschijnlijk versneden met een giftige stof. De drugs werden verkocht in een sloppenwijk van Buenos Aires. Daar heeft de politie invallen gedaan en mensen opgepakt. Er liggen meer dan 70 Argentijnen door de vervuilde kook in het ziekenhuis. En de politie heeft vier mannen opgepakt voor de dood van Michael K. Williams. De acteur die bekend werd in Boardwalk Empire en The Wire... werd in september doodgevonden in zijn appartement. Hij had een overdosis genomen. Een van de opgepakte mannen zou hem die drugs hebben verkocht, vertelt deze verslaggever. The man who allegedly sold Michael K. Williams that deadly batch of drugs had just seven months earlier been busted for doing the same thing in the exact same spot in Brooklyn. De drie anderen zouden met hem hebben samengewerkt. Het weer regenachtig, maar einde van de middag klaart het een beetje op. wordt een graad of acht. Morgen precies andersom. Eerst droog, daarna buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet echt druk onderweg. Ik heb één noemenswaardige file en die staat op de N205 vanuit Haarlem naar Nieuw-Vennep. Vanaf Haarlem een file van 2 kilometer tot aan de aansluiting met de A9. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.